1 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Een topambtenaar van Binnenlandse Zaken heeft dit jaar ruim 40.000 euro gekregen... voor zijn werk op Curaçao, terwijl hij feitelijk in Nederland woonde. Dat blijkt uit antwoorden van het ministerie op vragen van de NOS. Het gaat om Henk Brons, die Nederland enkele jaren vertegenwoordigde... op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Vorig jaar kreeg hij een nieuwe functie waarvoor hij terug verhuisde naar Nederland. Sindsdien is hij maar 18 dagen op Curaçao geweest... De hoogste ambtenaar op Binnenlandse Zaken gaf toestemming voor de vergoeding. En dat was in strijd met de richtlijnen. Premier Rutte gaat echt geen Europese topfunctie accepteren... in het NPO Radio 1-programma 1 op 1 zei hij stellig dat hij in Den Haag blijft en niet naar Brussel gaat. Rutte zegt dat hij zijn klus in Nederland wil afmaken... en gaat ervan uit dat dit kabinet de rit uitzit... en dat hij dit tot 2021 zal blijven leiden. Na 17 jaar vermissing is in België het lichaam van Corrie van der Valk... uit de bekende horecafamilie gevonden. Volgens de Telegraaf heeft de familie dat gisteren te horen gekregen. Het is nog steeds onduidelijk wat er gebeurd is. Zelfmoord wordt niet uitgesloten, zegt een familielid in de krant. Corrie van der Valk werkte samen met haar man in de Van der Valk-vestiging in Nuland. Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet hebben in Leeuwarden met elkaar gesproken. Enkele blokkeervriezen hadden gisteravond een gesprek met onder andere Jerry Afrier... de voorman van de beweging Kick-Out Zwarte Piet. De vertegenwoordigers van de twee groepen staan in de media steeds als kemphanen tegenover elkaar... maar ze voerden gisteren een ontspannen gesprek. De initiatiefnemer van het gesprek zegt in de Leeuwarden Courant... dat het tijd werd om met elkaar te praten in plaats van over elkaar. Ook Afrië vond het een nuttige ontmoeting... en zei dat door een beter geschiedenisonderwijs over het slavernijverleden zaken kunnen veranderen.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 <laughs> dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. de cause I am. I need your reassurance. Comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would whisper.